Afgelopen najaar bleek uit onderzoek van Trouw dat bijstandsgerechtigden nauwelijks seizoenswerk doen. In de glastuinbouw werken vooral Oost-Europeanen. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken gaat met gemeenten praten over het seizoenswerk. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 40% lager zijn dan in 1990. Dat staat in het nieuwe Milieu- en Klimaatplan van de Europese Commissie. Tot nu toe geldt een vermindering van 20% in 2020. In het plan staat verder dat het aandeel duurzaam opgewekte energie omhoog moet naar 27 procent. Commissievoorzitter Barroso noemt de plannen zowel ambitieus als betaalbaar. Het komende jaar moet het Europees Parlement en de lidstaten nog instemmen met de plannen. Voor verdachten van verkrachting in Marokko is het niet langer mogelijk om vervolging te voorkomen door met hun slachtoffer te trouwen. Het Marokkaanse parlement heeft unaniem ingestemd met wijziging van een omstreden wet. Een rechter kon een verkrachter de mogelijkheid bieden om met zijn slachtoffer te trouwen. Als hij dat deed werd hij niet vervolgd. Het was vaak de familie van het slachtoffer die op zo'n huwelijk aandrong. Ouders waren vaak bang dat niemand met hun dochter wilde trouwen als haar eer was aangetast. De televisieactie Sta op tegen kanker heeft zeker 30.000 nieuwe donateurs opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. De tussenstand werd bekendgemaakt in het tv-programma Knevelen van de Brink. De actie werd voor de vierde keer gehouden. De vorige editie leverde bijna 40.000 nieuwe donateurs op, maar het KWF benadrukt dat de eindstand van dit jaar pas later bekend wordt gemaakt.